en heeft de zomertijd weer plaatsgemaakt voor de wintertijd. Officieel bestaat de wintertijd niet, want het is eigenlijk de gewone tijd. De Europese Commissie heeft bepaald dat de zomertijd het laatste weekend van maart begint en het laatste weekend van oktober eindigt. Bij de overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op, waardoor het ochtends eerder licht wordt en s'avonds eerder donker. In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. In Vught is een man onder de trein gekomen en overleden toen hij wilde voorkomen dat een vrouw zelfmoord zou plegen. Volgens Omroep Brabant probeerde de man de vrouw bij het spoor weg te trekken... maar kwam toen samen met haar onder een passerende trein terecht. De vrouw heeft het ongeluk overleefd, maar is wel zwaar gewond. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is tijdelijk stilgelegd. Bij een busongeluk in Jordanië zijn vier Belgen omgekomen. Ook raakten twaalf Belgische en twee Luxemburgse toeristen gewond. Ze zaten in een busje van reisorganisator Thomas Cook... dat in de plaats Karak tussen Petra en Amman tegen een ander voertuig botste. De toeristen waren op weg naar de stad Akaba in het zuiden van het land. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. In Rome hebben de afgelopen dag tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van premier Monti om de economische crisis in Italië het hoofd te bieden. De demonstratie was georganiseerd door de linkse partijen en de vakbonden. Er was veel politie, maar tot ernstige ongeregeldheden kwam het niet. Volgens de organisatoren deden meer dan 100.000 mensen mee aan de demonstratie. Het weer. Op veel plaatsen lichte tot matige vorst en kans op mist.